Zes uur. Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. In de Belgische provincie Antwerpen worden de coronaregels opnieuw aangescherpt... vanwege het stijgende aantal besmettingen. Inwoners moeten s'nachts thuis zijn... en mondkapjes worden overal in de openbare ruimte verplicht. Individuele contactsporten zijn verboden. Teamsporten mogen alleen nog voor minderjarigen. De maatregelen in de provincie Antwerpen gelden in ieder geval voor vier weken. Het Outbreak Management Team komt vandaag voor het eerst in ruim een maand weer bijeen. De deskundigen overleggen of het zinvol is om op meer plekken mondkapjes te dragen... en of reizigers uit risicogebieden allemaal moeten worden getest, ook als ze geen klachten hebben. Vanmiddag komt het RIVM met de nieuwe weekcijfers over de corona-epidemie. Het reisadvies voor Barcelona is aangescherpt naar oranje. Dat betekent dat vakanties worden afgeraden en dat reizigers na thuiskomst in quarantaine moeten. De rest van Spanje blijft geel, met uitzondering van de stad Jeda en omgeving die al oranje was. Er wordt nog wel gewoon vanuit Nederland naar Barcelona gevlogen. Steeds meer ouderen komen om het leven bij een fietsongeluk. De afgelopen 20 jaar is het aantal 70-plussers dat op deze manier overleed... toegenomen met 68 procent, meldt het CBS. Van alle fietsdoden is meer dan de helft 70 jaar of ouder. In alle andere leeftijdsgroepen nam het aantal fietsdoden de afgelopen 20 jaar juist af. Onder jongeren zelfs met 64 procent. De turnsters van de Nederlandse selectie zeggen zich niet te herkennen in de verhalen over fysiek en mentaal misbruik door trainers. De afgelopen dagen kwamen verschillende beschuldigingen naar buiten. Coach Gerrit Bult Beltman bekende dat hij jonge turnsters heeft mishandeld en vernederd. Maar in het huidige team heerst een gezond topsportklimaat, schrijven de topturnsters in een gezamenlijke verklaring. Het weer. Af en toe zon, maar vooral in het oosten en noorden kan een bui vallen.